Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat beter met de emancipatie van vrouwen, blijkt uit cijfers van het CBS. Tweederde van de vrouwen is financieel zelfstandig. En dat wil zeggen dat ze een eigen inkomen hebben op minimaal bijstandsniveau. De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen in ons land zijn vooral op jonge leeftijd klein. En dat verandert vaak zodra vrouwen kinderen krijgen. Dat is het moment waarop besloten wordt, de vrouw gaat minder werken. Eh, werkte ze al voltijd, dan stopt ze daarmee, gaat ze deeltijd werken. En ook deeltijd werkende vrouwen gaan dan minder uren werken. En dan is het de man die het grootste deel van het geld verdient. Nou, en als er dan een scheiding komt, dan hebben vrouwen het financieel vaak wel zwaar. Grote delen van het land hebben nog altijd last van dichte mist. Op sommige plekken is het zicht op de weg maar een paar honderd meter. En ook het vliegverkeer heeft er last van. Vanaf Eindhoven Airport stijgt er daarom voorlopig geen vliegtuig op. Aan het einde van de ochtend bekijkt de luchtverkeersleiding de situatie opnieuw. Andere luchthavens in het land hebben minder last van de mist veel ouders zijn zich waarschijnlijk rot geschrokken... toen ze de tarieven van volgend jaar voor de kinderopvang zagen. Het heeft alles te maken met de kinderopvangtoeslag. Die is te laag ingeschat door het kabinet, legt politiek verslaggever Roel Bolsius uit. Ze hebben het een aantal maanden geleden vastgesteld... en toen was de inflatie nog minder hoog dan dat het nu was. En die tarieven die worden nu pas eh, vastgesteld. Daardoor is er een verschil tussen wat ja, toen gedacht werd en wat nu eh, gedacht werd. Vooral ouders met een laag inkomen zijn afhankelijk van de toeslag. Na aantal partijen hebben de minister die over de opvang gaat al gevraagd om in actie te komen. En altijd al achter de bar willen staan van een eigen café. In Zeeland kun je nu een kroeg overnemen voor 0 euro. En je kan ook zo beginnen, zegt de huidige eigenaar. De krukken blijven staan, tafels blijven staan. Hierachter is alles nog voorzien van glaswerk en ook dat zal hierachter blijven. Koffiemachine kan je zo mee starten en ook die zal hier blijven staan. De uitbater moet vanwege privéomstandigheden stoppen. En nu zoekt hij voor café Het Oude Raadhuis in Westdorpen iemand die het gratis van hem wil overnemen. Ik heb ook reacties ontvangen waarin mensen zeggen wij missen de kleine lettertjes. Maar nee, ja, die zijn er niet. Dit is het. En uh, mooier kan ik het niet maken. <laughs> Je krijgt het weer nog. Vanochtend op veel plekken dus dichte mist. Als die eenmaal is opgetrokken is het bewolkt, maar wel droog. En vanmiddag is er in het westen ook af en toe wat zon. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. In het westen, midden en zuiden van het land komt nog altijd dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knoop het Watergraafsmeer 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook van de, op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maasen en Amsterdam Zuidoost 13 kilometer file. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 4 kilometer file. Op de A7 Den Oever Zaanstad tussen Wochtem en afrit Averhoorn 5 kilometer file. De weg is weer vrij. Staat stil op de A7 richting Zaanstad tussen Purmerend Noord en Knoop het Zaandam over 11 kilometer kilometer door een file op de A8 Zaanstad Amsterdam.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 Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn weer mee bezig. Ik weet het nu. Moet ik het toch kunnen zeggen? Nou, zeg... Hallo. Hé? Staat niemand meer? Nou ja, zeg. Het van was looking down at all I see.